Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duizenden mensen in het noordoosten van Australië zijn geëvacueerd vanwege extreme regenval en de daaropvolgende overstromingen. Het gaat om een deel van de stad Townsville en het gebied eromheen, in het noorden van de deelstaat Queensland. Tot nu toe is er één iemand omgekomen door de overstromingen. Reddingsdiensten hebben al meerdere mensen gered die vastzaten op hun daken. Grote delen van het gebied zitten ook zonder stroom. De afgelopen dagen heeft Queensland te maken gehad met tropische buien. In de afgelopen 24 uur viel er meer dan 700 mm regen. De man die verdacht wordt van het doodsteken van het 11-jarige meisje in Nieuwegein... kende het slachtoffer zeer waarschijnlijk niet. Dat zegt de politie, die nog volop bezig is met het onderzoek. De aangehouden verdachte is een man van 29 van Syrische afkomst. Volgens buurtbewoners zouden er al eerder meldingen zijn gedaan over verward gedrag van de man. De politie zegt deze berichten te kennen en onderzoekt wat het met de meldingen is gedaan. Het slachtoffer was van Eritrese afkomst en had een Nederlandse nationaliteit. Ze liep vanmiddag op straat toen ze werd neergestoken. Ze overleed ter plekke. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen aangekondigd voor Canada, China en Mexico. Daarmee wil hij de economie beschermen en het leven van de gewone Amerikaan goedkoper maken. Voor producenten uit Canada en Mexico gaat een heffing van 25% gelden. Voor China komt er 10% bovenop de bestaande importheffingen. De wet banenafspraak heeft maar gedeeltelijk geleid tot een inclusievere arbeidsmarkt. Dat zeggen deskundigen. In tien jaar tijd moesten 125.000 banen gecreëerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking. De teller staat nu op 88.000. Voor veel werkgevers is de regeling te complex. Onder werknemers zijn de ervaringen wisselend. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot min 4. In het noorden is het lokaal mistig.